en weigeren om zelf te vertrekken. Zeven medewerkers raakten bij de vechtpartij gewond. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Het gevecht brak, brak donderdag uit na een drugscontrole. 17 mensen zijn daarna in een isoleercel gezet. Vanuit de Gazastrook zijn raketten door Hamas afgevuurd op de Israëlische stad Tel Aviv. De raketten zouden zijn afgeschoten uit wraak voor de Israëlische acties in de Gazastrook. In Tel Aviv ging het luchtalarm af. Voor zover bekend raakten twee mensen lichtgewond door een val op weg naar de schuilkelder. Op Mallorca is een hulpverlener van de ANWB aangekomen. Diegene gaat de tien Nederlanders helpen die zijn getroffen door het instorten van de populaire beachclub op het eiland. Dat gebeurde donderdagavond. Vier mensen kwamen om het leven en veel anderen raakten bedolven onder het puin. De hulpverlener gaat kijken welke hulp de Nederlanders nodig hebben en kijkt mee met de vraag wanneer de gewonden terug naar Nederland kunnen vliegen. En presidentskandidaat Donald Trump is weggeboet bij een speech. Die speech hield hij niet zoals normaal voor zijn eigen aanhang... maar voor aanhangers van de Libertarische Partij. Dat is een kleine middenpartij die normaal nog geen procent van de stemmen binnenhaalt bij verkiezingen. Trump probeerde de leden van de Libertarische Partij voor zich te winnen... maar dat ging niet helemaal lekker. The Libertarian Party should nominate Trump for President of the United States. Wow, that's nice. That's nice. Only if you want to win. Only if you want to win. Maybe you don't want to win. Ja, of Trump de leden heeft kunnen overtuigen zal later vandaag blijken. Dan kiest de club de presidentskandidaat. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er regen en onweersbuien over het land. Bijna overal geldt code geel. Plaatselijk is er kans op hagel en windstoten. In de avond trekken de buien weg. Het is 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam.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 She takes all I've got from me, so I can 때 empty girl, don't cry. I'll be ready when your world starts to fall. Mm. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. Ooh.